Sorry, wat ik je zeggen wil is sorry. Maar jij gaat weg, het is voorbij. Ja, echt voorbij. Echt voorbij. Ja, ik moet gaan. weet het is misschien wel hard, maar ik ga weg. Het is te laat.